Kees Groot met het NOS-journaal. De nieuwe regionale eenheden weer meer ruimte geven om zaken zelf te regelen. De huidige situatie waarin alles gecentraliseerd is... vindt hij op sommige vlakken te rigide, zegt hij in een interview met Trouw. Akerboom zegt dat de nationale politie kraakt en dat baart hem zorgen. Hij sluit niet uit dat hij de minister om extra geld gaat vragen. Akenboom begint komende week als korpschef. In Den Haag is een man ernstig gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden. De dader reed aanvankelijk door, maar meldde zich later op een politiebureau. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer ongeveer een uur lang op straat. Daarna werd hij in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De beschadigde auto werd een paar straten verderop leeg gevonden. De bestuurder meldde zich even later bij de politie. Hij is aangehouden. De kans is groot dat de regeringspartijen in Ierland hun meerderheid verliezen. Exit polls na de verkiezingen van gisteren voorspellen dat ze samen niet verder komen dan 34% van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen in 2011 haalden ze nog bijna 56% binnen. De centrumrechtse partij van premier Kenny blijft nog wel de grootste in het lagerhuis. Maar de kans bestaat dat hij nu moet gaan samenwerken met de conservatieven. Die twee partijen zijn van oudsher rivalen. In de Amerikaanse staat Washington zijn vijf mensen omgekomen bij een gezinsmoord. Een man belde de politie met de mededeling dat hij vier mensen had doodgeschoten. Speciale eenheden van de politie gingen naar zijn huis en hielden het uren omsingeld. Toen hij naar buiten kwam schoot de man zichzelf dood. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers in het huis waarschijnlijk de vrouw en twee kinderen van de schutter. Onduidelijk is nog wie de vierde dode is. Het weer, bijna overal ligt de vorst. Overdag is het droog en zijn er perioden met zon en wordt het 5 graden. Door de stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het...